Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw staat het verkeer rondom Utrecht helemaal vast. Vorig weekend gebeurde dat ook al, omdat ook toen een stuk van de A2 werd afgesloten voor werkzaamheden. Nu is het er weer raak, ziet verslaggever Joris van Poppel. Ik heb iemand gesproken die al een uur vast stond. Eh, andere mensen een half uur, uh, tweeënhalf uur. Kijk, eigenlijk van alle kanten hier staat er files. Mensen willen allemaal naar de EA27, maar dat is hier nog wel een uur in de file rijden door Nieuwegein. Er staat verkeer verkeersregelaars. Af en toe mogen er wat auto's rijden. Maar je kunt toch wel zeggen dat het verkeer overal heel erg vast staat... en het nog steeds een verkeersinfarct genoemd kan worden. En daar is Joris niet de enige in, want zo noemt de ANWB het ook. De werkzaamheden op de A2 duren nog een paar weekenden. Eind september moet de klus klaar zijn. Maandenlang gebeurde er maar weinig aan het front in Oekraïne, maar nu is er weer volop beweging. Het Oekraïnse leger viel een paar weken geleden de Russische regio Koersk binnen. En nu zijn ze bezig met een aanval in de regio Kharkiv om Russische militairen uit te putten, vertelt correspondent Christian Pauwe. Tegelijkertijd valt dit in een trend eh, van de afgelopen weken, waarbij Oekraïne eigenlijk langs die noordoostgrens zoekt naar plekken waar ze in de aanval kunnen. Dat zagen we in Koersk eh, en dat lijkt dus ook nu hier het geval te zijn. En we begrijpen uit mediaberichten dat Rusland in de tussentijd troepen vanuit Kharkiv, vanuit het Kharkiv-front, naar Koersk heeft gehaald om in Koersk eh, Oekraïne tegenwicht te bieden. In Rusland hebben inmiddels al meer dan 130.000 mensen hun huis verlaten vanwege de inval van Oekraïne in Koersk. Een vrouw van 26 uit Rotterdam is opgepakt omdat ze een handeltje in illegale afslankthee zou hebben. Rechercheurs hebben bijna 2000 pakjes Uslex thee gevonden in een opslagbox in Schiedam. Van die thee kan je hoofdpijn krijgen en gaan overgeven. In het ergste geval kan je er een hartaanval of beroerte van krijgen. De vrouw werd ontdekt toen er iemand naar het ziekenhuis moest na het drinken van de afslankthee. En je kan deze Sinterklaas gewoon weer een droste chocolaadletter in je schoen krijgen. Het Nederlandse chocolademerk is voorlopig gered... omdat het wordt overgenomen door een Belgisch bedrijf. Droste zit al sinds corona in de financiële problemen. Het bedrijf dat de boel nu overneemt... heeft ook al onder meer koetjesreep in handen. Krijg je nog het weer. Veel grijs en er staat een stevige wind. Graad of 22 is het. Morgen begint zonnig en warmer met 25 tot 29 graden. Later op de dag kans op onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht voor Maarsen. Een kwartier onthoud voor de Leidse Rijn-tunnel 20 minuten. Dat komt door de wegwerkzaamheden bij Utrecht. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Schiphol en Knoop Ketelplein ruim een uur vertraging. Er zijn ook mensen die omrijden vanwege de afgesloten A2.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 to talk to you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 reflections on the water More than darkness in the depths See him surface in every shadow On the wind I feel his breath Golden eye, I found his weakness Golden eye, he'll do what I please Golden eye

the girls, they gather around him. If I 你是自己。 find reason Your sunshine, your sunshine, shining down on me. Your sunshine. sunshine, your sunshine, your sunshine shining now.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 Al langere tijd zijn er klachten over grensoverschrijdend gedrag. Een tien maanden oude baby in Gaza is deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het was de eerste poliobesmetting in 25 jaar in Gaza. Het weer in het Middenland bewolkt met af en toe regen. Het is 20 tot 23 graden.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 rain falls mainly on the plain It sounds insane cause it is We can laugh, we can sing Have ten kids and give them everything Hold out minute the way that we love like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy and then keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on.